De Linde met het NOS-journaal. Het slachtoffer van een dodelijke schietpartij in Gouda vanmiddag is een 39-jarige vrouw. Volgens de politie is er meermaals geschoten en hebben meerdere mensen het zien gebeuren. De vrouw werd op straat neergeschoten in een woonwijk. Omstanders en hulpdiensten hebben de vrouw nog proberen te helpen, maar dat was tevergeefs. De dader is nog voortvluchtig. Over het motief is niets bekend. Winkelketen Blokker gaat verder met minder dan 50 filialen. Franchise-nemers hadden tot vandaag de tijd om te laten weten of ze verder wilden onder de naam Blokker. Een groot deel van hen kiest daar niet voor. Blokker ging in november failliet, maar later werd een doorstart aangekondigd. Nu is duidelijk dat er van de 400 winkels nog geen 50 overblijven. Volgens het FD sluit een deel van de franchise-nemers zich aan bij Mars Kramer. Anderen onderzoeken of ze in een corporatie verder kunnen. Bij een autoongeluk in Frankrijk is een Nederlands meisje van zeven om het leven gekomen. Haar moeder raakte zwaar gewond. Twee andere inzittenden bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag bij Le Bardon in het midden van Frankrijk. Volgens een Franse krant zat de moeder met haar drie kinderen in de auto. De bestuurder zou een van haar zoons zijn geweest. Die verloor de macht over het stuur tijdens een inhaalactie. De Nederlandse woonwinkel Riviera Maison maakt een gedeeltelijke doorstart. Het meubelbedrijf Dutch Interior neemt het merk over en zal het verkopen via andere woonwinkels. De eigen winkels van Riviera Maison en de webshop gaan dicht. Ook het personeel wordt niet overgenomen. Het faillissement van Riviera Maison werd vorige maand uitgesproken.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 And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it. But baby There's no welcome look in your eyes when I reach for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like get down on my knees for you. Jesus! that better strong, and you'll finally see the truth. like it can shoes of fire. You put on your shoes of burn. If you get burned, my love, well, that's exactly how you learn. You bring on time, any place, anywhere.